Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ...leidt met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor spaargeld boven een bepaald bedrag moet belasting worden betaald. Voor die belasting ging de fiscus in 2013 en 2014 uit van een rendement op spaargeld van 4 Maar de werkelijke rente is vaak veel lager. De rechter zegt dat 4 wel haalbaar is en daarom is de belasting niet in strijd met het Europese Verdrag. Een man uit Bunschoten wordt ervan verdacht dat hij twee van zijn zonen heeft geprobeerd te doden. Ook zou de man van 57 een van zijn dochters seksueel hebben misbruikt. Het zou zijn gebeurd in een gelovig gezin met 19 kinderen. werd vanochtend duidelijk tijdens een proforma-zitting. De man zou onder meer een draaiende kettingzaag bij de keel van een van zijn zonen hebben gehouden. Hij beschuldigde zijn kinderen ervan dat ze 50.000 euro van hem hadden gestolen. De man moet van de rechter door het Pieterbaancentrum worden onderzocht. Hij blijft vastzitten. Een islamitische basisschool in Amsterdam-Noord is tijdens de kerstvakantie beschoten. Een werknemer van de As-Siddiq-school vond na de jaarwisseling kogelgaten in het gebouw. De politie gaat uit van vernieling. Afgelopen zomer werd er al eens brand gesticht in de As-Siddiq-school. Het gebouw raakte toen flink beschadigd. Duitsland heeft vorig jaar ongeveer 280.000 asielzoekers opgevangen. Ruim 600.000 minder dan het jaar ervoor. Volgens minister de Magère van Binnenlandse Zaken heeft de daling te maken met de Turkije-deal, waarin afspraken zijn gemaakt over opvang in de regio. Eind vorig jaar was al duidelijk dat het aantal asielzoekers een stuk lager zou worden. Het weer nog, de zon schijnt geregeld, maar in het zuidoosten en oosten is het eerst nog bewolkt met een enkele bui. Het waait stevig, aan zee stormachtig het is een graad of 8. Morgen is het eerst droog, smiddags regen en s'avonds valt op steeds meer plekken sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 3 kilometer file door een eh, busbrand.